Het coronavirus kan je middenrif flink beschadigen. Coronapatiënten die heel ziek zijn hebben vaak moeite met ademhalen... en dat heeft dus te maken met het middenrif, een belangrijke ademspier. Hebben ze in Nederlandse ziekenhuizen ontdekt. We zien dat spiercellen geïnfiltreerd raken door het virus. dat betekent dat het virus de spiercellen in kan gaan. Dat wisten we nog helemaal niet. Wat we daarnaast ook hebben gevonden is dat er, uh, dat er bindweefsel ontstaat tussen de spiercellen. Dat bindweefsel hoort daar eigenlijk helemaal niet te zijn. En dat is een heel duidelijk teken van dat de spier ziek aan het worden is. Ja, goede nieuws is dat het middenrif deels kan herstellen van de schade, bijvoorbeeld door ademspiertraining. Maar de meeste mensen hebben er nog maanden of jaren last van. En goed nieuws over een coronavaccin. Het Amerikaanse bedrijf Moderna zegt dat hun vaccin voor 94,5% werkt en bijna geen bijwerkingen heeft. Vorige week zei fabrikant Pfizer ook al dat ze een werkend vaccin hebben. De man die twee jaar geleden twee toeristen neerstak op station Amsterdam Centraal moet 25 jaar de cel in. Jawed S. had eerder een hogere gevangenisstraf gekregen, maar ging daartegen in beroep. De nieuwe straf valt ruim anderhalf jaar lager uit, omdat het volgens volgens de rechter niet is bewezen dat hij een agent heeft bedreigd. Zeilmeisje Laura Dekker is weer het water op. Tien jaar geleden ging ze op haar veertiende in haar eentje de wereld over. Ze zegt dat ze tijdens die reis heel veel over zichzelf heeft geleerd en die ervaring wil ze nu doorgeven. Ik wil dat ze eigenlijk een beetje diezelfde ervaringen hebben als ik. Dus gewoon andere culturen zien en zichzelf gewoon gaan tegenkomen. Ehm, zichzelf ook een beetje gaan leren kennen. En eh, dat, dat kan op zich gewoon heel goed. En daarom is ze vanmiddag met zes jongeren vertrokken voor een reis van zes maanden. Eerst richting de Canarische eilanden en dan via Zuid-Amerika Amerika terug naar Nederland. Het weer nog, veel bewolking met hier en daar een bui. De komende uren is het steeds vaker droog. Het is een graad of 11. Vannacht gaat het weer regenen en koelt het af tot 7 graden.